Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Van de Steur ziet een nieuw debat over zijn rol in de tevendeal met vertrouwen tegemoet. Hij zegt dat de e-mail die gisteren opdook al bij de commissie Oosting ligt. Hij schreef die mail toen hij nog Kamerlid was. Die was gericht aan minister Opstelten en stond vol aanwijzingen hoe die de Kamer moest bijpraten over die omstreden tevendeal. Bij die deal, gesloten door toenmalig officier van justitie Teven, kreeg een drugscrimineel miljoenen terug waar eerder beslag op was gelegd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de aanvaring in de Maas bij de stuw van Graven. Het onderzoek richt zich op de aanvaring zelf, maar ook op de manier waarop er vervolgens is gereageerd. De onderzoeksraad heeft in de afgelopen weken al informatie opgevraagd bij verschillende instanties over de aanvaring eind vorige maand, Daardoor was er wekenlang geen scheepvaartverkeer mogelijk op de Maas tussen Sambeek en Graven. Pas sinds gisteren varen er weer schepen. In het midden van Italië is een reddingshelikopter neergestort met zes mensen aan boord. Dat gebeurde in de buurt van L'Aquila, in de regio die onlangs werd getroffen door aardbevingen en veel sneeuw. Toch zou het helikopterongeluk daar niets mee te maken hebben. Het toestel was bezig aan een normale reddingsvlucht met aan boord een gewonde skier. Over overlevenden zijn is niet duidelijk. Sparta-trainer Alex Pastoor moet de komende twee wedstrijden van zijn club vanaf de tribune volgen. De KNVB-tuchtcommissie heeft hem die schorsing opgelegd vanwege onbehoorlijk gedrag en dreigende taal. Zaterdag werd Pastoor tijdens de uitwedstrijd bij AZ naar de tribune gestuurd nadat hij opmerkingen had gemaakt tegen de vierde official. Het weer nog, het kan nog mistig zijn. Verder op veel plaatsen bewolking. In het westen ook af en toe zon bij 1 tot 7 graden. Morgen breekt geleidelijk vanuit het zuidoosten de zon door. In het westen en noorden klaart het pas s'avonds op en het wordt 1 tot 3 graden.